Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zijn aangekomen in Saudi-Arabië. Morgen komen functionarissen van beide landen bijeen voor het eerste overleg sinds de ruzie in die Oval Office tien dagen geleden. Volgens Rubio zal de uitkomst van de top doorslaggevend zijn voor het eventueel hervatten van militaire hulp aan Oekraïne. Zelensky zal niet bij de bespreking aanwezig zijn. Die worden gevoerd door zijn stafchef en de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. Er is ook geen officiële ontmoeting gepland tussen Rubio en Zelensky. De groei van het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven is in 2023 gestagneerd. Dat blijkt uit cijfers van de Sociaal-Economische Raad. In de raden van bestuur was een kleine stijging te zien... maar in de raden van commissarissen daalde het aantal vrouwen juist iets. Beursgenoteerde bedrijven moeten de raad sinds drie jaar melden... hoeveel topvrouwen ze hebben en hoe ze het doel van een derde willen bereiken. Haalt een bedrijf het quotum niet, dan staan er geen sancties op. Het aantal bedrijven dat de cijfers deelt is wel flink gestegen... en de raad noemt dat een positieve ontwikkeling. De tanker die vanochtend op de Noordzee voor de Engelse kust een aanvaring had met een vrachtschip lekt kerosine, zegt een van de eigenaren. Door de botsing zou een tank zijn gescheurd. Alle 37 opvarenden van de schepen zijn aan land gebracht. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Beide schepen vlogen na de aanvaring in brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het Internationaal Monetair Fonds is positief over de ontwikkelingen van de Surinaamse economie. Het Zuid-Amerikaanse land krijgt al vier jaar leningen in ruil voor economische hervormingen. De meeste doelstellingen zijn behaald, zegt het IMF. Zo groeit de economie, loopt de inflatie terug en daalt de staatsschuld. Toch zijn er ook verbeterpunten. Zo moet de energiesector efficiënter en transparanter worden. Het IMF wil nog één keer tientallen miljoenen euro's lenen aan Suriname en het programma dan afronden. Het weer, vanavond meer bewolking en in het noorden ontstaat mist.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 Daarachter zit natuurlijk het interview. En daar weer achter komt winnaar nummer 3 uit de derde voorronde. En dat is Noralie Hendricks. Ook geen onbekende, want die is ook net als Rodon Series hier in deze studio geweest. Voor een optreden in Alternative FM. Ook daarachter zit een interview. the road and stare at a beautiful sunset. Wherever I go is the land that I knew I'd never forget. Two hearts intertwined go down the line and collapse when it all gets too much. But pick up the pieces, the fall changes leaves, and mend that love to adjust. ben Roland Series. Dit is mijn band. Stijn, Fleur, Lennart, Baruch en Simon. <laughs> Eh, het volgende nummer wat we gaan spelen ehm, is mijn eerste single. Die is twee maanden geleden uitgekomen. En dat gaat over ehm, de mensen die mij hebben geholpen toen ik in een wat minder goede positie in het leven stond. Het heet Dark Waters. geïnspireerd op een verhaal uit de Griekse mythologie. Ondertussen neem ik even een slokje. Stay hydrated, people. Ehm, het nummer is gebaseerd op het verhaal van Persephone en Hades. Ehm, dus ik hoop dat eh, na dit nummer jullie het misschien gaan opzoeken en ook geïnteresseerd worden. Dat zou ik heel leuk vinden. Het heet Garden. En hij is vorige week uitgekomen. Dus mocht je hem mooi vinden, kan je hem nu overal horen. <laughs> ja. I feel you linger, staring from afar. You're in the air I breathe, you're the shadow in the dark. Planted your seeds into the garden of my house. Covered in sheets and embers turning green. even when I'm all alone. I feel you haunting even when I'm far from home. But I pick every flower leading me to you. even wilted they'll speak elegance and truth. Terwijl de muziek een beetje klinkt in de foyer van het patronaat. Patronaat Haarlem. Eh, zit ik natuurlijk alvast even wat interviews te doen voor de mensen die in de tweede voorronde is. En voor ons een bekende, want zij is al bij ons geweest. Namelijk in oktober van het uh, vorige jaar. En dat is Roland Series. Hallo! <laughs> ja, hoe eh, is eh, dat eh, voor jou gegaan om hier terecht te komen in de voorronde van de Rob Akdaalwoord? Ik had me echt heel erg last opgegeven. Ik denk twee dagen van tevoren. Dus ik ging er een beetje in met als het lukt, dan lukt het wel. En zo niet, is dat niet zo heel erg. En ehm, de dag van de uitslag was ik aan het werk en ik had pauze. En ik kreeg ineens allemaal berichtjes met gefeliciteerd, al oh wat leuk. En ik wist niet wat, wat er aan de hand was. En toen was ik dus eh, gekozen voor de voorrondes. En ik was een beetje, ja, een beetje positief verrast. Want ik had het echt niet verwacht. Ja, want het voorschot had je al eh, bij ons eh, gegeven in eh, de uitzending. <laughs> Ja, dat het voorschot, ja, daar waren wij dan weer gelukkig mee. maar inmiddels kun, ja, heb je ook wat singles uitgebracht. Omschrijf je muziek eens. Voor, waar moeten we aan denken? mijn muziek is een ehm, introspectieve, melancholische mix van folk, jaren 90 rock en alternatieve pop. Hm. En het ehm, gaat heel veel over verhalen die ik zelf heb meegemaakt en verhalen die ik vind. En dan verwikkeld in een soort van uh, fairy tale randje. Beetje sprookjesachtig. Beetje sprookjesachtig, magisch ook. Ja, <laughs> voel jij, heb jij altijd aangetrokken tot sprookjes? Zeker. Toen ik heel jong was, ehm, had ik een cd-spelertje, een roze, in mijn kamer. En elke avond voor het slapen gaan luisterde ik dan naar uh, luistersprookjes. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik op mijn, ik denk achtste ongeveer, een boek kreeg over elfjes en feeën met eigen fairy wings. Dus dan kon je eigen vleugeltjes doen en die kon je dan opplakken op je rug. Nou, ik vond dat helemaal fantastisch. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd al heel erg ehm, ja, verliefd geworden op het magische en het mythische en het mystieke. Eh, en dat loopt als een rode draad door alles wat je maakt? Ja, zeker. Eh, nu zijn er al ehm, twee singles van je uit, hè? Dark Waters en Garden. Ja. Ehm, kunnen we nog wat gaan verwachten de komende tijd? Jazeker. Ehm, over, ik denk twee maanden ongeveer, komt mijn derde single uit. Die heet A Thousand Seas. En ik ben daar echt super trots op. Het is het eerste nummer wat ik voor uh, eh, Roden Series had geschreven. En daardoor is het ook echt mijn baby. <laughs> en eh, in het voorjaar van dit jaar komt mijn EP uit. Waar ik heel erg naar uitkijk. Dan de afsluitende vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Ik ben overal te vinden. Op TikTok, Instagram, Facebook, uh, YouTube. Overal onder de naam Roden Series. There were times when the words were faster than I could. Thoughts slipping through my fingers, leaving me with sticky hands and unfulfilled dreams. And there were times I thought I knew better. But the past still got up with me anytime I forgot to wash my hands. I blamed my body, I cursed my mind. I considered I was neater and had to die a thousand times to live. And in the middle of all these paradoxes, that's where we learn to dance. So please, feel deep, fly high, and ask for help if you need to. It's worth it. the more I say, saved shouldn't I? possible Hallo. Wat fijn dat jullie er zijn. Zeker tot de laatste act gebleven. Mijn naam is Noralie. Dit is Thomas op gitaar. Arthur, Tijn, Oliver en Charlene. We hebben ons best gedaan om in deze 20 minuten jullie zoveel mogelijk te laten horen en hopelijk ook zoveel mogelijk te laten voelen. En wat ik als maker soms moeilijk vind, is dat je deelt een eindresultaat. Terwijl dat maken juist gaat over het proces, over cyclussen, seizoenen, woorden. Je kapel op de verkeerde plek zitten bij het eerste nummer, voor degenen die het gezien hebben. En er zijn zoveel dingen die het daglicht niet zien of die misschien wel nooit afkomen. En ik dacht, wat nou als ik juist een van die dingen speel? Dus dat gaan we doen. Walking down the splinters of my own broken heart, I underestimated how long it would take me to heal me from my past. Every time I overflow part of me still scared. I underestimated how long it would take me to realize I'm here. This is the place between who you were and who you're becoming. This is no man's land. herken ik die van mijn vader. <laughs> wow. Dit is alweer de laatste. 20 minuten gaat zo ongelooflijk snel. Dankjewel, patronaat. Dankjewel, Roep Acta Awards, dat we hier mogen staan. <clears throat> En ik wil deze set graag afsluiten met het allereerste nummer wat ik uitbracht. Wat een mijlpaal was, maar wat precies daar niet over gaat. Dat het leven zich niet bevindt in de mijlpalen, in de doelen die we bereiken. Maar juist in al die momenten tussendoor, dat je koffie extra lekker smaakt, dat het licht mooi door de bomen komt. En dat je denkt, damn, I'm accidentally happy. too loud. My mom taught me to be modest, it's valued over here. But if I'm being honest, it got me numb. skin. If you got nothing good to say, then you Theory never made sense. I'm here to taste life, to feel it, so I rather eat with my hands. When I let go of the questions that try to capture who I'd be, that's when I found myself happy. Accidentally. mee. En dat is een beetje een oude bekende van ons. Want ja, ze is bij ons in de studio geweest. Dat is Noralie Hendricks. En die doet vanavond ook mee. Hallo. <laughs> ja. Ja, ja, ja, dat is eh, wel heel erg leuk om eh, ook oude bekenden weer tegen te komen. Eh, hoe is het met jou eigenlijk gegaan om hier terecht te komen? Nou, precies een jaar geleden deed ik hier natuurlijk mijn eerste EP-release. Mhm. Toen nog deels met sessiemuzikanten. Dus het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan om een vaste band om me heen te vormen. Ehm, en om onze sound te verkennen. Dus niet alleen de studio sound, maar vooral ook live. En toen was dit eigenlijk een hele toffe kans en stap om ons hiervoor aan te melden. Mm. En toen werden we gebeld op de radio dat we mee mochten doen. Eh, even voor de mensen die jou niet kennen. Ehm, wat voor muziek maak jij? Ik vind die vraag altijd een van de moeilijkste. want hoe vang je het? Ehm, mijn roots liggen heel erg in het singer-songwriter. Dus verhalen vertellen staat voor mij altijd op één. Dat is ook hoe ik ben begonnen met schrijven. Om mezelf en het leven beter te begrijpen. En nu met band zou ik het indie pop noemen. Met een singer-songwriter randje. Eh, want je hebt ook nog, eh, niet zo lang geleden, nog een single uitgebracht. Zeker, ja. Eind eh, december bracht ik No Man's Land uit en in januari een akoestische versie. Juist om wat ik net zei, dat ik ook wilde laten zien hoe iets ontstaat eh, in de meest rauwe vorm. Dus een akoestische versie. Ehm, ja, No Man's Land. Ja. Kunnen we dan nog in de komende tijd nog wat meer van jou verwachten? Sowieso meer. Ehm, ik ben nog een beetje aan het brouwen wat de goede volgorde is. Of ik meer eh, werk wil releasen. Of dat ik juist nu ik met vaste band werk ehm, aan onze live sound bouw. En dus meer een publiek en een connectie opbouw voordat ik meer ga releasen. Maar er ligt in ieder geval genoeg klaar. De timing laat nog even op zich wachten. Ja. Dan de afsluitende vraag. Waar kunnen ze Noralie Hendricks vinden op het wereldwijde web? Overal, voornamelijk natuurlijk Spotify, eh, iTunes en, en, luisteren. En eh, via mijn website www.norellyhendricks met ks.com. Daar vind je ook alle socials, nieuwsbrief eh, en dat soort dingen. You, you never really cared about me. Your self-fulfilling prophecy. You wait for me to please you. You never really cared about how I was doing, how I felt surrounded by your demons and ghosts. in circles I don't know about. Waiting to grow back to you. So, what did you expect? I would take it all in and forget. You never hear from me. so Baby met een nieuwe single. En dat nummer dat heet Marlet. Tot zover ook trouwens deze speciale finale editie van de Rob Akda wordt 6 maart 2025. Volgende week is er weer een gewone alternatieve FM en gewoon ook live in de studio. We sluiten af met een nummer van Jacob D. Edwards van het album Borderline. En dat nummer dat heet Medusa. Tot volgende week. Love yourself or lose yourself, she said Staring with those eyes that can make a sailor drown It's probably some aphorism She read inside some cliched little book She's right, I'm putting myself down things that need some changing. I need your help along the way. Cause I still turn my blind eye when I see that last glass was too many. Still get high just to pretend that I can smile. And I do believe I love her still she's been more than just a friend for the longest fucking while. There are some things that need some changing. Let me tell you, there are some things that need some changing. some things that need some changing. I need your help along the way. I need your help along the way. still turns me to solid stone Cause she's Medusa with no serpent crown She's a siren that refuses to seduce. And she'll always be my fantasy, my gateway from the solid ground. from the solid ground. some things that need some changing.